Mariette Krol met het NOS Journaal. Een bedrijf uit Herugewaard moet de staat 43 miljoen euro terugbetalen... na het leveren van ondeugdelijke mondkapjes. De rechtbank in Alkmaar heeft dat eind vorige maand al bepaald, meldt het AD. Het bedrijf O2 Health zou het ministerie van Volksgezondheid tijdens de coronacrisis 18 miljoen FFP2 mondkapjes leveren voor zorgmedewerkers, maar er mankeerde van alles aan. Een recordaantal mensen van 247 heeft vorig jaar stamcellen gedoneerd. De laatste jaren stijgt het aantal donoren. In 2016 waren het er nog 50. Volgens het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren... komt de toename vooral doordat er meer jonge donoren zijn... waardoor de kans op genezing voor een patiënt toeneemt. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zware ochtend- en avondspits. Het KNMI heeft voor vanochtend in de kustprovincies code geel afgegeven... vanwege zware regen en harde windstoten. Rijkswaterstaat adviseert mensen als het kan thuis te blijven. Ook voor vanavond geldt code geel voor het hele land... vanwege windstoten en zware buien. Medewerkers van de Amerikaanse president Biden hebben opnieuw geheime documenten gevonden... uit de tijd dat hij vicepresident was, melden Amerikaanse media. Een paar maanden geleden werden al tien documenten gevonden bij een denktank in Washington. De nieuwe documenten zijn ergens anders gevonden. Hoeveel het er nu zijn is niet bekend. Biden had ze na zijn ambtstermijn moeten overdragen aan het Nationale Archief. En de Britse gitaarvirtuoos Jeff Beck is overleden, meldt zijn familie. Hij werd in 1965 bekend als vervanger van Eric Clapton in de rockband The Yardbirds. Later had hij een solo carrière. Hij stond bekend om zijn improvisatievermogen op de gitaar en won vijf Grammy Awards. Jeff Beck overleed aan een hersenvliesontsteking. Hij was 78 jaar. Het weer bewolkt, regen en veel wind. Vooral langs de kust waait het hard, windkracht 7. In het noorden later op de dag wat droger en het blijft zacht. 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch.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 Worldwide cash is flows. Missing, making money, so we're making that dough. If you never know, better get to know. So we in our destiny, just to run the show. Yeah. You never knew that we cash is flows. Missing, making money, so we're making that dough.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 De hoogste militair in Rusland, Valery Gerasimov... is de nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Het wijst er mogelijk op dat de Russen een nieuw offensief voorbereiden... Amateurclub De Treffers uit Groesbeek heeft in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker voor een verrassing gezorgd. De amateurs wonnen met 1-0 van eredivisieclub Cambuur. Verder gaan ook Ajax, AZ, Emmen, NEC en Heerenveen door naar de achtste finales. Het weer, veel wind en regen. Vooral langs de kust waait het hard. Later op de dag in het noorden wat droger en het is een graad of 10.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 Irish oh, sailor. Uh. Uh. no one's gone het NOS nieuws van 7 uur.